Rond half twaalf slaagde een sleeboot erin het passagiersschip weer los te krijgen. Het schip is naar Arnhem gesleept waar gekeken wordt of het beschadigd is. Waarschijnlijk is het roerdefect. Aan boord waren 75 passagiers en 15 bemanningsleden. De mensen aan boord maakten een kersttripje. Een bus met supporters van Helmond Sport is door de politie teruggestuurd naar Helmond. De groep van 50 supporters was op weg naar de bekerwedstrijd tegen FC Twente in Enschede. De bus werd aangehouden nadat supporters voor problemen hadden gezorgd bij een tussenstop in Apeldoorn. De politie besloot erop agenten mee te laten rijden, maar bij Hoenderlo ging het opnieuw mis. De supporters bedreigden de agenten en de buschauffeur, waarop de politie besloot vier supporters aan te houden en de rest in de boeien te slaan. De bus is onder politiebegeleiding teruggereden naar Helmond. De Franse justitie blijkt in juli dit jaar met een onderzoek te zijn begonnen naar verdachte zaken rond de wielerploeg Astana. Bijzonderheden over het onderzoek zijn naar buiten gebracht door de Franse krant Le Monde. Tijdens de Tour de France is op de hotelkamers van de Astana-renners en verzorgers materiaal gevonden waarmee bloedtransfusies kunnen worden uitgevoerd. Bij Astana rijden de toerwinnaar Alberto Contador en de nummer 3 van het jaar Lance Armstrong. Op het bloedtransfusiemateriaal zijn zeven verschillende genetische profielen aangetroffen. Om de betrokken renners te identificeren heeft de Franse justitie bloedprofielen opgevraagd. Die liggen opgeslagen bij de Internationale Wielerunie. Vier Nederlanders hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het WK darts in Londen. Na Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Koos Tompé slaagde ook Michael van Gerwe erin zich voor de volgende ronde van het toernooi te plaatsen. Zondag begint de tweede ronde. Het weer vrijwel overal droog, plaatselijk glad, komende nacht mistig en min 4 graden. Overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt. Vooral later op de dag regen en ijzel en dan kan het glad worden.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 you getting on then? Marvellous. I've got a rigging out of my hand, mate. Haven't you got any plates then? No, no, I mean, I've got a wrap around my little finger. Oh, that sounds painful. <laughs> friends. Well, she has, yeah, but she wouldn't have any left if I introduced you to them, would she?